Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Topman Van der Burg van het OM vindt dat de maximumstraf voor doodslag omhoog moet. In trouw zegt hij dat het verschil met moord nu te groot is. De maximale straf voor moord is 30 jaar of levenslang en voor doodslag 15 jaar. Volgens de OM-topman moet dat worden rechtgetrokken omdat doodslag ook het sluitstuk kan zijn van een kwalijk patroon, zegt hij. In een Nederlands vrachtvliegtuig op de luchthaven van Buenos Aires is cocaïne gevonden. Het gaat om zeker 82 kilo, melden Argentijnse media. Er zouden zeven mensen zijn opgepakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er drie Nederlanders zijn aangehouden. Het toestel is een vrachtvliegtuig van Martinair Holland. De aanklagers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... hebben de twee aanklachten in de impeachmentprocedure tegen president Trump... bij de Senaat bezorgd. Voorzitter Pelosi van het huis ondertekende de papieren... en daarna gingen ze in een ceremoniële optocht van het huis... aan de ene kant van het kapitol naar de Senaat aan de andere kant. En dat betekent dat het afzettingsproces tegen Trump in de Senaat nu kan beginnen... waarschijnlijk volgende week. Bij een politieactie tegen drugshandel zijn dinsdag in Enschede vier mannen aangehouden. Ze komen uit Enschede, reizen en zijn tussen de 22 en 33 jaar oud... De Twentse politie deed zeker acht invallen en legde beslag op tientallen kilo's verdovende middelen, ruim 11.000 euro, vier auto's en een woning. En ProRail bouwt de komende maanden op station Zandvoort extra perrons... om meer mensen naar de Formule 1-races te laten reizen. Nu is er één perron met aan beide kanten een spoor. Daar komt aan beide kanten een perron bij. Dan kunnen mensen veel sneller in- en uitstappen. ProRail verwacht in mei 40.000 reizigers per dag... en wil dan op station Zandvoort elke vijf minuten een trein laten vertrekken. Het weer, vanochtend kans op mist. Eerst nog fris, landinwaarts net boven het vriespunt... maar de temperatuur loopt op tot zo'n 10 graden. Het blijft droog en er zijn perioden... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Als je gek bent op vogels dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs.